12 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De temperatuur in Nederland stijgt snel. In het oosten en zuiden is het inmiddels al 34 graden. Het rest van het land zit tegen de 30 graden aan. In een groot deel van het land is de luchtkwaliteit vandaag waarschijnlijk slecht. En dat kan leiden tot luchtwegklachten, zoals hoesten of kortademigheid. In het openbaar vervoer in Rotterdam mag vandaag bij wijze van uitzondering water meegenomen worden. En in Drenthe zijn strooiwagens met water de weg opgegaan om het asfalt af te koelen. Nederlands meest gezochte crimineel Ridouan Taghi houdt zich zo goed als zeker schuil in Dubai. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na berichtgeving in de Telegraaf. De krant schrijft dat politie en justitie ervan overtuigd zijn dat het net zich sluit rond de crimineel. Een oud-medewerker van de Oostenrijkse ex-bondskanselier Kurz... heeft onder een valse naam vijf harde schijven laten vernietigen. Daardoor is Kurz in de verlegenheid gebracht. Het is onbekend wat er op de schijven stond... en of er een verband is met de omkopingsaffaire... waardoor de coalitie van Kurz uiteenviel. Groningen Airport Eelde wil dat vluchten beter worden verdeeld onder de Nederlandse luchthavens. Dat zou capaciteitsproblemen op de grotere luchthavens kunnen verminderen. De luchthaven gaat een voorstel sturen aan minister van Nieuwenhuizen. Vooral de kleinere vliegvelden in Nederland zijn voorstander van spreiding... omdat de passagiersaantallen daar teruglopen. Vanwege de verwachte drukte gaat het internationaal vuurwerkfestival Scheveningen dit jaar niet door. De organisatie en de gemeente Den Haag kunnen het niet eens worden over de veiligheidseisen. Het evenement was al verplaatst van de zomer naar september, maar is nu dus afgelast. Dit jaar zou de 40ste editie zijn. Het weer. Vandaag zonnig en extreem heet. Op de Wadden wordt het 32 graden en in het zuiden is een temperatuur van 37 tot 38 graden mogelijk. Vanmiddag steekt er langs de kust een zeebriesje op dat vanavond verder landinwaarts komt. De warmte wordt dan wat draaglijker. De komende dagen blijft het tropisch warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is vertraging voor het verkeer op de A10, de ring oost van Amsterdam richting Zaanstad.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 En ZFM is de lokale omroep van Zandvoort. En dit is een vast programma tussen 12 en 2. Met natuurlijk de vaste items, de instrumentalen van vandaag... de nummer 1 van deze week, en deze mee uit 1996... de gouden oude van deze week, die komt ook uit 1996... het weer voor het komend weekend... En he, ik heb gelukkig al de column van El Kerkman kunnen downloaden. En dat is natuurlijk nog lang niet alles, want we hebben nieuws uit onze badplaats en de directe omgeving. Ik heb dus een vol programma. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of Ziggo kanaal 40. En kijken en luisteren kan ook via internet www.zfm-live.nl Mijn naam is Hans Wassenaar. En ik start vandaag met een heerlijk plaatje over onze badplaats. Ja, Zandvoort aan de Zee. Ik heb de evenementenagenda voor u voor van juli, wat er nog van over is... en augustus het begin. De 25e, een regenboogborrel, rosé aan zee... Wapen van Zandvoort eh, om half zes tot half acht. En de 31 e een zomeravondconcert... Amerikaanse popsongs met swingende damesgroep Uptime. Protestantse kerk aanvang om half acht avonds. Augustus, 2 augustus, Hippie Boulevard Markt, Badhuisplein 12 uur tot 6 uur. De derde, Zomermarkt Boulevard, Badhuisplein van 12 tot 6. De vierde, Place du Tetre, dat is de Poststraat en het Kerkplein van 10 tot 5. En dan hebben we ook nog de negende, en het is de Hippie Markt. Op, ook op het Badhuisplein, dus het, is, het wordt daar heel druk. En dat is van 12 tot 6. Er is zowat elke dag wat te doen op het Badhuisplein. Wij gaan door met Teaching Upside Down. Down. We hebben zomeravondconcerten en de zomer in de maanden juli en augustus organiseert de werkgroep Eredienst van de Protestantse Kerk een aantal zomeravondconcerten op de woensdagavond in de Protestantse Kerk en de ingang is in de Poststraat. Het eerstvolgende concert met de Amerikaanse popsongs is op woensdagavond 31 juli aanvang om half acht en daar gaat het dameskoor Uptimes gaat daar, treedt daar op met de soliste Fatima Haring. Ja, dus ik, eh, leg gezellige concerten in de kerk. En ik moet u zeggen, de akoestiek is daar geweldig. It's a fine, between whiskey and wine. and And it's a long way home when you're down and out and out here on your own. It don't matter who you are, and it's time to lock and load. little outlaw in them. Mm-hmm. When they knock you to the ground, you ain't gonna let nobody keep you down. When your back's against the wall, that's when you gotta learn to stand up tall that rebel inside of you. been there all along. Everybody's got a little when a piece hiding in and a heartbeat beating to a roll rhythm, yeah. Everybody got a couple scarred up knuckles, blood on boots and back up buckle, diamond back knees hiding in the blacked out denim. Heartbeat beating to a rock and roll rhythm, yeah. Huh. Everybody's got a little instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Ja, ik heb uitgekozen. Hij begon al eerder, dat was niet de bedoeling. Uh, eh, Rus Conway, en dat is met Lesson One.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 Sorry. Conway overleed aan maagkanker. Ja, dat is dan minder. Wij gaan luisteren naar Lesson 1 van Rush Conway. was Alan Foley, We Belong to the Night. Love, Peace and Happiness. Dat was de ondertiteling van de Woodstock Festival... dat binnenkort 50 jaar geleden in Amerika georganiseerd werd. Het was een hoogtepunt van het zogenaamde hippie-tijdperk. Een tijd waarin jongeren zelfbewuster werden... en opstonden tegen het toen de tijd heersende... in hun ogen bijna dictatoriale gezag... Komende weekend vindt het Music and Happiness Festival... met als subtitel A Tribute to Woodstock, Woodstock plaats op het Badhuisplein en op de boulevard de Vauvage. Een uniek en een gratis toegankelijk muziekfestival met een geweldige Woodstock-thema. En ik ga er eentje uitdraaien uit die tijd, denk ik. Don Rosenbaum en Swimming into the Deep Water. Why do I do all the thinking? help me one more time?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 van Nel Kerkman. Volgens mij is het komkommertijd. Iedereen kent dit woord om uit te drukken dat er maar weinig opzienbarende dingen gebeuren in de zomerperiode. Velen zijn in deze periode op vakantie. Ook de politiek is met reces, dus gebeurt er weinig in het dorp. Op de gemeentelijke website is ook niets spannends te vinden. De enige nieuwtje is er dat er volgens de VVD een datalek is geweest. Spannend, vertel! Het is tenslotte komkommertijd en we willen best meesmullen. Is het een storm in een glas water of heeft het meer om het lijf? Als echte Zandvoorter weet je best, die in de info bedoeld wordt met... voor de standplaatsen op het Zuidboulevard heeft de eigenaar, vraagteken, een bedrijfsvergunning nodig. Zoek en gij zult de naam zomaar kunnen vinden. Zo borrelen, buiten het datalek om, nog meer smakelijke nieuwtjes naar boven. Zoals de markt in het centrum gaat naar Zandvoort Noord. Is dat wel of niet waar? Of is het een broodje aapverhaal? Wie het weet mag het zeggen. Smullen toch? Zo wordt er ook beweerd dat de Grote Krocht een tweerichtingsstraat wordt. Dat zou zomaar kunnen, want hoe vaak is deze straat al van richting veranderd? Daar word je bij kans draaierig van. En wat te denken van de centjes die gepaard gaan met deze draaikonterij. Toen ik als zesjarige nog in deze straat woonde... was de Grote Krocht inderdaad een tweerichting verkeersstraat. De stoepen waren destijds smaller en er was weinig autoverkeer. Of het nu gaat lukken, dan wordt deze straat net zo gevaarlijk als de van de Spijkstraat... die ook te smal en te gevaarlijk is. Alleen met evenementen op het circuit wordt die straat een verkeersdruk ontzien. Dan hebben we nog buiten de komkommertijd het nieuwtje dat... er ruim 1 miljoen kaartjes zijn aangevraagd voor de Formule 1 race volgend jaar. Het duurste kaartje is voor een plek op de hoofdtribune... met zicht op het rechtsrechte stuk met start en finish... en kost op de racedag 448 euro. Sapper de flop dat is geen kattendrek. Het wordt flink sparen, want er komt buiten deze plaats nog veel meer bij kijken. Verder zou buslijn 80 goed door de Hanemerstraat gaan rijden... als de Raadhuisplein een grote Miezebeek opknapbeurt krijgt. Komkommertijd? Echt niet. Ik ga hem peren. Tot in de pruimentijd. En ik ga zelf door. Dat zegt net Kerkman. En ik ga door met Lucifer. House for Sale. zover. House Ja, die drummer, die kennen we nog wel, hè? Ja, inderdaad. Ehm, ik ga door met een, eh, een plaatje uit de Duitse top 40. Ja, en dat is Senorita, Shawn Mendes en Camilla Caballo. and tequila Vandaag is het uiteindelijk eindelijk zover. De kaartjes van de Grand Prix van Zandvoort van volgend jaar... worden verdeeld onder de gegadigden die zich afgelopen maandag hebben aangemeld. Een spannende dag dus voor een ultieme Formule 1-fans. Maar waar moet je rekening mee houden bij het kopen van de kaarten? Van 25 juni tot en met 9 juli hebben honderdduizenden racefans bij elkaar ruim een miljoen entreeprijzen aangevraagd. Zo bleek vorige week omdat de animo veel groter is dan de capaciteit van het circuitpark... zullen de tickets, op basis van een loting worden toegewezen. De drie dagen durende evenement biedt iedere dag plaats voor ongeveer 105.000 toeschouwers. Mogelijk worden er nog extra plaatsen gecreëerd... al houdt sportief directeur Jan Lammers een slag om de arm... omdat het voor de andere bezoekers wel aangenaam moet blijven. Om maar meteen met de deur in huis te vallen... de kaartjes van de Campri zijn niet goedkoop. Volwassenen die zich hebben ingeschreven voor de goedkoopste tickets... van 140 euro, als ze worden ingelood... veroordeeld tot een plaatsje in de duinen. Wie het race-spectakel van dichtbij wil kijken... moet nog dieper in de buidel tasten. Een kaartje voor de hoofdtribune van de dag van de race, zondag, kost 448 euro. Goedemorgen. Voor het allerduurste kaartje betaal je 585 euro. Daarvoor mag je twee dagen, zaterdag en zondag, of de hoofdtribune plaatsnemen. En gaan de prijzen dan nog over de kop? Nee, in de lijn van het beleid van de Formule One Management... mogen tweedehands kaarten alleen worden verkocht tegen de oorspronkelijke prijzen. Nou, dat zijn nog opreizen. Goedemorgen, buurman. Ja, daarna middle, middle of the road Yellow Boomerang. even terugkomend op het circuit, op de Formule 1. Vanmorgen moest ik eh, over de Zandvoortslaan richting Zandvoort. En ja, het stond helemaal vast vanaf Heemstede tot in Zandvoort. Ik vraag me af, hoe gaan ze in godsnaam dat die 100.000 mensen naar Zandvoort krijgen? Met een luchtballon of zo, ik weet het niet hoor. Maar de gemeente zal er nog een heel wat aan moeten doen, denk ik. Om dat toch goed bereikbaar te houden. Maar goed, dat is een zijdelings iets. We gaan door naar ons vaste item. Herinnert u zich deze nog? Ja, in 1996 maakte de Amerikaanse Rhythm and Blues hip-hop soulgroep Vorgis een cover van het nummer Killing Me Softly. Het was de tweede single van hun tweede studioalbum The Score. Fergus-lid eh, pa, eh, Pras Macho kwam tot het idee om de cover uit te brengen. Aanvankelijk wilde de groep ook de teksten aanpassen... om het antidrugs- en anti-armoedbeleid te maken. Met Norman Gimbel en Charles Fox, die het, die het origineel schreven... waren het daar niet mee eens en hebben het tegengehouden. De versie van de Fergus was een wereldwijde hit. Het was succesvoller dan de origineel van A Better In de Amerikaanse Billboard Hot 100 haalde het de tweede positie. Buiten Noord-Amerika en Spanje stond het nummer wereldwijd op de eerste positie... ook in Nederlandse top 40 en de Vlaamse Ultra top 50. Eh, toen het nummer in de Nederlandse top 40 stond... maakte de Nederlandse gelegenheidsformatie de Voetsies... waarvan de naam ook gebaseerd is op die van de Fergies...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 De Franse sfeer in de poststraat, midden in de oudste gedeelte van Zandvoort... wordt extra versterkt door de entourage met muziek, en marktkramen. De markt biedt een gevarieerd aanbod van kunst, van schilderijen, keramiek, fotografie, houten en metalen beelden, zilver en kunstzinnige sieraden, glasfusing en de Franse zeepjes van de zeepkist die al tien jaar ieder jaar meedoet. De muziek wordt dit keer verzorgd door de huismuzikant Rob Hinze. De kunstmarkt is te vinden in het typische Zandvoortse zaadje De Postmarkt... met een uitwaaier naar het Kerkplein. Voor iedere kunstliefhebber en voor elke portemonnee is er wel iets op deze gezellige markt te koop. En misschien komt het uiteindelijk het kunstwerk tegen waar men al jaren naar op zoek is. De markt is van 11 tot 5 en ga gezellig langs en geniet van alle, de allerlaatste keer van de diversiteit van de bijzondere kunst.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 geen Dutch Grand Prix te plannen op 4 en 5 mei. Dat zegt circuitdirecteur Robert van Overdijk. herdenking en bevrijdingsdag hebben volgend jaar een speciaal tintje... omdat de oorlog dan 75 jaar geleden eindigde. Dan zijn er in Nederland en in de regio Zandvoort extra bijeenkomsten gepland. Bovendien ligt bijvoorbeeld de Nationale Erebegraafplaats in Overveen... langs de route van het circuit. En de, de FOM heeft nog niet bekendgemaakt op welke zondagen in mei... de Dutch Grand Prix wordt verreden. En directeur Van Overdijk, we hebben voor ons gevoel dagen doorgegeven... waarbij we liever weg willen blijven. Daarover hebben we alleen een adviesrol. De FOM beslist. Naar mijn inschatting is de FOM wel gevoelig voor zulke argumenten. We denken dat het voor volgend jaar en de jaren erna prima wordt geregeld.